Het virus leeft namelijk weer een beetje op al maakt de minister zich nog niet echt druk. Want ook in de zomer kan het opleven. Eh, het is een seizoensgebonden effect, dus je verwacht de grootste oplevingen weer in het najaar en de winter. Maar het is niet uitgesloten dat het in de zomer gebeurt. Tot nu toe eh, kijk ik er nog uh, naar zonder daar nou heel zenuwachtig over te worden. En mocht het toch weer de verkeerde kant op gaan, dan ligt de bal bij jou en mij. Bedrijven moeten dan maatregelen nemen om het werken coronaproof te maken. En we moeten blijven testen en isoleren. En mochten er wel weer dingen op slot gaan, dan zijn scholen en de kinderopvang pas als aller allerlaatst aan de beurt, belooft de minister. Op veel hogescholen is het vandaag lastig studeren. Er zijn netwerkstoringen bij EduRoam. Het kan gevolgen hebben voor de wifi, voor studieinformatiesystemen en de roosters. Zo'n 40 scholen en instellingen hebben er last van. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In Brabant staat een fabriek in brand. Die is heel moeilijk te blussen, want binnen maken ze aanmaakblokjes. Je hoort de verslaggever van Omroep Brabant. De vlammen slaan hier nog steeds uit het dak. En het spoor is ook stilgelegd. Het treinverkeer tussen Tilburg en Bokstel. En dat komt omdat er een slang over het spoor is gelegd door de brandweer... om water uit een rivier te kunnen halen. Hoe de brand is ontstaan weten we niet. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. En even opletten als je wel eens de A12 pakt bij Utrecht. De brug over het amsterdam rijnkamp Stadskanaal wordt opgeknapt. En dat zorgt vanaf vandaag voor overlast. Je mag nog maar 70 rijden en dat controleren ze met camera's. We doen er alles aan om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden. Het verkeer kan eigenlijk bijna altijd doorrijden. Er mag 70 km per uur gereden worden over de versmalde rijstroken. En doordat we hier als eerste in Nederland bij een eh, wegwerkzaamhedenproject trajectcontrole toepassen... kunnen we dat ook eh, afdwingen eigenlijk. De werkzaamheden duren zo'n anderhalf jaar. Het weer, af en toe wolken en af en toe zon. Met in het noordoosten ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen meer zon en een paar graden warmer.